alles leeft onder dezelfde sterren. Eén huis, één hemelboog, één gezin, twee werelden staan zwijgend oog in oog. Alles leeft onder dezelfde sterren huis, één hemelboog, één gezin, twee werelden staan zwijgend oog in oog. En in die duizend kleuren groen hoort alleen de liefde thuis. In waardigheid, zo leven zij, recht terug en maak maar een Geen troost voor pijloos diep verdriet, voor een gebroken moederhart. De droom voorbij en toch en toch, iemand roept om zijn moeder. Eén huis, één hemelboog, één gezin, twee werelden staan zwijgend oog in. niet meer huilen, kindje, wees maar stil. Je krijgt van mij wat je wil. Twee warme armen en melk en honing. Het komt wel goed, wees maar stil. Je bent zo klein, zo bloot en wit. dat er pit in zit. Wij vechten samen, winnen samen. Ik zal er zijn, wees maar stil. Want jij woont in mijn hart, heel diep hier. 的风。